moet met het NWS Journaal. De politie wil slachtoffers beter beschermen tegen nieuwe aanvallen... door ze een aantal persoonlijke vragen te stellen als ze aangifte komen doen. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of een slachtoffer extra bescherming nodig heeft, schrijft het AD. De procedure wordt nu al getest in Arnhem en Maastricht... en moet in 2018 standaard worden bij elke aangifte. De Nieuw-Zeelandse premier Key denkt dat de aardbeving van gisteren... een paar miljard dollar aan schade heeft veroorzaakt... De premier inspecteert op dit moment het gebied aan de oostkust van het Zuidereiland... dat het zwaarst werd getroffen door de beving, met een kracht van 7,8. In dat gebied zijn twee doden gevallen. De premier gaat ervan uit dat er geen doden meer bijkomen. Donald Trump heeft voorzitter Priebus van de Republikeinse Partij benoemd tot zijn stafchef in het Witte Huis. De stafchef is van oudsher de belangrijkste persoon in het adviesteam van de Amerikaanse president. Priebus, die goed ligt bij Republikeinse politici, zijn na zijn benoeming dat hij het een grote eer vindt... en dat Trump een geweldige president zal zijn voor alle Amerikanen. Mensen in arme landen kunnen nog steeds maar moeilijk aan de noodzakelijke medicijnen komen. Dat concludeert de stichting die onderzoekt of farmaceutische bedrijven genoeg hun best doen om medicijnen beschikbaar te houden. Volgens de stichting laten de bedrijven maar een kwart van hun nieuwe geneesmiddelen registreren in arme landen. Voor het derde jaar op rij is de wereldwijde uitstoot van CO2 nauwelijks toegenomen, terwijl de wereldeconomie wel groeit. Volgens Noorse onderzoekers steeg de uitstoot van broeikasgas dit jaar met 0,2 procent. Ze hopen dat dit betekent dat het gevecht tegen klimaatverandering de goede kant op gaat, maar waarschuwen dat dit ook een tijdelijke stagnatie van de uitstoot zou kunnen zijn. Het weer vanochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. In de oostelijke helft kan het nog plaatselijk glad zijn. De temperatuur stijgt geleidelijk tot een graad of 7. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. negen ZFM You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime. stuck in silence, afraid you'll say something.